vermoeden dat Saudi-Arabië zal proberen te voorkomen dat Saleh na zijn behandeling Jemen. De afgelopen weken leidde het geweld in het land op. Daarbij vielen zeker 200 doden. Nederland heeft zijn ambassade in Jemen per direct gesloten. De papierhandel in Tilburg, waar afgelopen middag brand uitbrak, is helemaal in de as gelegd. De brand brak rond 4 uur uit in een loods van het bedrijf Heijnen en sloeg over naar andere bedrijfsruimte. Over de oorzaak van de brand kan de brandweer nog niet zeggen. Er vielen geen gewonden. Tot in de wijde omtrek van Tilburg waren dikke rookwolken te zien. De brandweer was met circa 180 brandweerlieden actief. Het korps van Tilburg werd geholpen door collega's uit omliggende gemeenten. Het nablussen gaat nog tot in de ochtend duren. Uit metingen van de brandweer werd duidelijk dat er geen schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Het Nederlands elftal heeft zijn oefenwedstrijd tegen Brazilië gelijk gespeeld. Het bleef 0-0. Tim Krul, de keeper van het Engelse Newcastle, maakte zijn debuut in het doel bij Oranje. De twee eerste keepers, Maarten Stekelenburg en Michel Vorm, zijn geblesseerd.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 Saleh raakte vrijdag gewond bij een granaataanval en zou zich in Saoedi-Arabië willen laten behandelen. De president raakte gewond aan zijn gezicht, maar het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. In Jemen hebben de regering en de opstandelingen een wapenstilstand gesloten na bemiddeling door koning Abdullah van Saoedi-Arabië. De buurlanden proberen al weken president Saleh te bewegen de macht op te geven. Door zijn vertrek naar Saoedi-Arabië heeft volgens nieuwszender Al Jazeera de vicepresident van Jemen alle taken van Saleh overgenomen. Deskundigen vermoeden dat Saoedi-Arabië zal proberen te voorkomen dat Saleh na zijn behandeling terugkeert naar Jemen. De afgelopen weken leidde het geweld in het